van met het De gemeente Nijmegen laat onderzoek doen naar het inzakken van de tribune van het Goffertstadion... tijdens de wedstrijd tussen NEC en Vitesse gisteren. NEC, dat het stadion van de gemeente Nijmegen huurt, steunt het onderzoek. Duidelijk moet worden hoe de tribune heeft kunnen instorten... en of de andere tribunes wel veilig zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een ingenieursbureau... dat eerder het instorten van het dak van het AZ-stadion onderzocht. Ook moet zo snel mogelijk duidelijk worden... wanneer het Goffertstadion weer gebruikt kan worden. In Den Haag is een man overleden na een aanrijding met een tram, meldt de politie. Dat gebeurde bij een tramhalte in de wijk Ipenburg. Meerdere getuigen melden aan persbureau Regio 15 dat het slachtoffer een oudere man is... en dat hij door jongeren voor de tram zou zijn geduwd. De politie kan dat niet bevestigen. Hulpdiensten hebben een burgernetmelding uitgestuurd... waarin wordt gevraagd uit te kijken naar drie jongens met hoodies. De minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus heeft tijdens het Veiligheidsberaad de burgemeesters gevraagd om op korte termijn 800 opvangplekken voor asielzoekers te regelen. Het Veiligheidsberaad heeft afgesproken daar mee te werken, zei voorzitter Hubert Bruls tegen Nieuwsuur. Het Veiligheidsberaad is het orgaan waarin burgemeesters uit alle veiligheidsregio's met elkaar overleggen. Er is behoefte aan plekken waar asielzoekers langer kunnen blijven. Vooral opvangplaatsen voor minderjarige vreemdelingen die zonder familie naar Nederland komen zijn hard nodig, zegt de minister. De burgemeester van Ter Apel maakt zich zorgen over het overvolle asielzoekerscentrum in zijn gemeente. In de nachtopvang in Ter Apel is plek voor 275 mensen, maar afgelopen nacht verbleven er 429. Afgelopen weken was het al vaker te druk in de noodopvang.